om de vermoorde misdaadverslaggever een laatste eer te bewijzen. Ik heb mijn zoontje naar school gebracht om half negen. Heb ik om negen uur de trein gepakt. En ik wist niet waar het was, dus eh, ik ben nu net hier aangekomen. De wachtrij is 2 tot 3 uur. Al is het 5 tot 6 uur, meneer. Heb ik over voor Peter. Die man was dagelijks in je huiskamer, dus alsof je hem persoonlijk kent. Mm. En eh, ja, het doet je wat. De familie reageerde vanavond met een boodschap in RTL Boulevard, vertelt presentator Luc Ikink. Dit raakt ons enorm. Peter vond het belangrijk dat iedereen voor wie hij iets betekend heeft afscheid van hem kon nemen. Wij willen iedereen bedanken voor dit gebaar en de massale steun die wij de afgelopen periode hebben mogen ontvangen. Er kwamen in totaal zo'n 6000 mensen. Morgen is de uitvaart van Peter R. de Vries in besloten kring. GGD's hebben aangifte gedaan tegen tientallen mensen die nagemaakte vaccinatiebewijzen hebben gekocht. Ze kochten die dingen onder meer via Telegram en dachten daarmee een QR-code te krijgen voor in de corona-check-app. Maar ze werden gewoon opgelicht, want de QR-codes waren vals en werkten niet. Griekenland wil dat alle zorgmedewerkers verplicht een coronaprik krijgen. Zorgpersoneel dat het vaccin niet wil, wordt onbetaald naar huis gestuurd. De overheid is van plan de verplichting in te voeren voor zolang de pandemie nog duurt. En waar is de familie van orka Toa? Dat vragen ze zich in Nieuw-Zeeland af. Vorige week raakte de baby orca zijn familie kwijt na een storm. Het dier strandde in de buurt van de hoofdstad Wellington... en wordt nu in een noodbassin gehouden en verzorgd door vrijwilligers. What we're trying to do is give him as much space as we can... but allowing him to still come in and have that social contact. Because he doesn't have his mum with him or any other family members at the moment... you he's desperate for social contact. He's only a little youngster. Wetenschappers zeggen dat de familie van het jong snel gevonden moet worden... omdat hij niet lang zonder moedermelk kan. Als dat niet lukt, moeten ze hem laten inslapen. Het weer. Vannacht trekken in het noorden wat wolken over. Morgen in het zuiden flink wat zon. In het noorden is het bewolkt. Het wordt 20 tot 25 graden. Zin in Zandvoort, is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. Doof nu het licht en sluit je ogen. En vergeet de strijd. Jouw leven hier is omgevlogen. Maar je liefde blijft. Maar waar jij gaat zijn zon en maan gelijk, kleinste bloem is daar als de hoogste eind. En alle koningen en kinderen zijn daar gelijk. En alle koningen en kinderen zijn daar gelijk. Laat nu die laatste droom maar komen en wees niet meer bang. Jouw nacht van vrede is gekomen, naar leven lang. En waar jij gaat, daar zon schijnt naar de regen. Zo En waar jij gaat, daar is geen haat of pijn. Het heetste vuur wordt dat als spannend kaas zo klein. Zoals de zon schijnt naar de regen. Zo zacht. Zoals de zon schijnt na de regen, zo zacht. Kom weer tot rust Zo zal het gaan. En waar jij gaat, laat ik mijn hart en ziel met jou meegaan. Jouw taak op aarde is voldaan. Zoals je was in alle liefde, zo zal je gaan. Fred hij met The Sea of Love. here. road Can't imagine all the pain I feel. Give anything the Sea of Love. moet jij toch weten. Jij moet weten. Dat er niemand is die mij zo kan verwarmen. Als je bij me ligt, hier in mijn armen. Die momenten, ik zal ze nooit vergeten. Jij moet weten. Toen je zei dat mij beloofde, dat zal ik nooit vergeten. Jij moet weten, het is zo anders om hier met jou te leven. Daarom heb ik mijn woord van trouw gegeven. Dat deed ik zonder dat ik daarvan spijt zal krijgen. Jij bent mijn moet weten dat er niemand is die mij zo kan verwarmen. Als je bij me ligt, hier in mijn armen, die momenten, ik zal ze nooit vergeten. There is peace forevermore. But hold this memory bittersweet until we meet. time has changed your point of view. How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I know I let you down in oh so many ways. How you gonna see me now? Since we've been on our own gonna love the man when the man gets home. Listen, darling, now I'm heading for the west. Straightened out my head, but my old heart is still a mess. Yes, I'm worried, honey. Guess that's natural, though like I'm waiting for a welcome sign Like a hobo in the snow How you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe Cause I know I let you down gonna love the man when the man gets home. And just like the first time, we're just strangers again. I might have grown out of style in the place I've been. And just like the first time, I'll be shaking inside when I walk in the door there'll be no place to hide. Oh. Are you gonna see me now? Please don't see me ugly, babe. Cause I feel I let you down in oh so many ways. luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. she was mine, I used to neglect her.